Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het Pakistaanse meisje Malala, dat zwaar gewond raakte bij een moordaanslag door de Taliban... wordt verder medisch behandeld in het Queen Elizabeth Hospital in het Britse Birmingham. Het meisje werd vandaag per vliegtuig van Pakistan naar Groot-Brittannië gebracht. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van schotwonden. Ook kan ze daar beter worden beschermd tegen de dreigementen van de Taliban. De 112-alarmcentrale in Friesland moet zo snel mogelijk telefoontjes in het Fries kunnen aannemen. Dat schrijft de provincie in een brief aan de veiligheidsregio Friesland. Aanleiding is de brand in Bozem van afgelopen donderdag. Een bewoner die 112 belde werd niet begrepen door de agent die de telefoon opnam, zegt een woordvoerder van de provincie. Volgens Friesland is dat tegen de gemaakte afspraken. De provincie vindt nu dat er een taalprotocol moet komen. Nederland is tegen de plannen van EU-voorzitter Van Rompuy om een aparte begroting in te stellen voor de eurozone. Volgens staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken hebben landen zelf de verantwoordelijkheid om hun begroting op orde te krijgen. Het voorstel van Van Rompuy is bedoeld om de Europese landen economisch en monetair gezien beter te laten samenwerken. Donderdag komen de Europese regeringsleiders in Brussel bij elkaar om hierover te praten. De winnaars van de Nobelprijs voor de Economie hebben verheugd gereageerd op de toekenning. De 89-jarige Shapley zegt dat hij nu eindelijk zijn vader is voorbijgestreefd. Hij vindt het ironisch dat hij juist deze prijs krijgt... omdat hij nog nooit economieles heeft gehad. Alvin Roth, die lesgeeft aan Harvard... ziet naast de eer ook praktische voordelen van de Nobelprijs. Hij denkt dat zijn studenten nu wat beter opletten. Het weer, vanavond en vannacht buien, maar ook opklaringen. Temperatuur daalt naar 9 graden aan de kust tot 5 graden in het binnenland. Morgenochtend is het regenachtig. In het noordwesten kan er tijdelijk een stormachtige wind staan, windkracht 8. Smiddags droger en dan breekt de zon ook af en toe door. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag zorgt een kapotte vrachtwagen bij het ringvaartaqueduct voor 8 kilometer file. Die file begint al bij Hoofddorp. Er is één rijstrook dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden door Utrecht te volgen bij knooppunt Badhoevedorp. Ga je via de A9, de A2 en de A12. De N207, Bergambacht-Lisse, is nog steeds in beide richtingen afgesloten... tussen Boskoop en Bodegraven.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 Of wat tempo werk. Ligt er maar net aan wat ik in mijn handen kreeg. James Morrison, Undiscovered. De titeltrack van een cd. I look at you, you bite your tongue, you don't know sound titeltrack van een cd die James Morrison vorig jaar heeft gereleased, Undiscovered. Miss Montreal. Montreal is toch een stad in Canada, Just a flirt. I met you in a bar, I never thought it would come dit eh, programma. Ja, ik, ik, heb, ik heb wat cd's bij elkaar gezocht. En toen kwam ik later tot de ontdekking dat er nog al veel dames in tevoorschijn komen.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 Want anders zou ik nu weer een dame gaan draaien. Niet dat dat erg is, maar het is een beetje onbeschreven wet hè. Dame, heer, dame, heer. Twee heren achter elkaar mag nog in die onbeschreven wet. Maar twee dames achter elkaar, dat kan eigenlijk niet op de radio. Niet dat ik me daar veel van aantrek hoor. Maar goed, level 42. It seems true love. weet niet of u liefhebber bent van eh, Level 42, maar als dat zo is... dan eh, zou ik maar eens naar uw favoriete platenzaak gaan... en deze cd gewoon vragen. De laatst verschenen cd van Level 42. De titel is me even ontschoten, maar ga maar eens luisteren naar die cd. Ik weet zeker dat u verrast zult zijn van de kwaliteit. Dit is alweer wat ouder, maar nog steeds even mooi. Katie Mellowa, If You Were a Sailboat... piece of wood, I'll nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would. But the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more You took a chance on loving me. I took a chance on loving If I was in darkness, you would lead me to the light. If I was a book, I know you'd read me every night. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd the floor. If you're a Katie Mellowa van een cd die zij uh, een tijd geleden ook al uitgebracht heeft... maar nog steeds eh, in uw geheugen staat gegrift eigenlijk. En over een paar jaar zult u tot de ontdekking komen... dat u dat nummer nog even goed mee kunt zingen als dat u het nu kunt. Mark Broussard, Come In From The Cold. Close the door on the hurt that makes you feel alone shed that coat you wrapped around your love. Lay here in my arms, let me hold you close. I want so. Coming from the rain. Leave it all behind. Lay by my side. on the world to change van John Mayer. Nou ja, soms dan zou je bij jezelf denken van... de wereld die hoeft helemaal niet te veranderen. Ik heb het gewoon zo heel goed naar mijn zin.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 Give en is er vlakbij Amsterdam een eh, vliegtuig neergestort. Een Turkish Airway vliegtuig. En eh, een ooggetuige die was eigenlijk een beetje verwonderd. Want hij zei van, eh, ik was ongeveer als eerste daar in, in dat weiland op de plek van het ongeluk. En eh, ik was uit mijn auto gestapt, over de sloot heen gegaan en ging die mensen helpen. Even later dacht ik bij mezelf van wat ben ik toch eenzaam om deze mensen te helpen. Ik keek om en ik zag dat de mensen vanaf de weg alleen maar stonden fotograferen. Iedereen had een mobieltje in zijn hand en stonden allemaal maar foto's te maken... in plaats van even te komen helpen. En toen dacht ik bij mezelf van, wat is er nou belangrijk? De mensen te helpen of een foto te maken?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 I feel like a breath without the end, and every day's the same since you've gone. Eh, van deze, deze dame, hè? Daniel Battlefield. Eh, deze dame hoort mij nou ja, als je hem hoort zingen... dan is hij eigenlijk net dat hij van zijn zadel afgeschoven is. Zo'n hoog stemmetje heeft hij. Never gonna leave your side. Ik zal nooit van jouw zijde wijken. India Ari, zij heeft het over een videoopname. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. I'm saying, love. This is a true confession of a life learned lesson I was sent here to share with y'all. So get in where you fit and go on and shine. Clear your mind. Now's the time. Put your soul on the shelf. Go on and love yourself. Cause everything's gonna be alright. zei net van het is eh, allemaal een beetje nou, moderne muziek. En eh, het is maar net wat ik eh, deze keer allemaal in mijn handen kreeg. Maar dit nummer heb ik ook nog gevonden. En dat is toch niet meer zo jong, hè? Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Prachtig. brings In a world survive. All I know is the way I feel.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 You better stop. Want ik ben wel in voor allerlei meningen en ideeën van andere mensen. Dit herkent u wel, hè? De Commodores. Met die zo herkenbare stem van Lionel Richie. En die komt binnenkort weer. No, it sounds funny, but I stand the pain. I'm tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see, I stole, and I borrowed Yeah Sunday morning verteld. Ik heb kaartjes kunnen krijgen voor het optreden van deze jongeman. Nou ja, jongeman. Deze Lionel Richie.